Nieuws van 4 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Wielrenster Anna van der Breggen heeft brons gewonnen op de Olympische tijdrit. Op de natte wegen rond Rio moest ze alleen de Amerikaanse Armstrong... en de Russische Zabelinskaya voor zich laten. Van der Breggen won eerder al goud bij de Olympische wegwedstrijd. Turner Jury van Gelder beraadt zich op stappen om alsnog mee te mogen doen aan de toestelfinale op de Olympische Spelen in Rio zegt zijn advocaat tegen het ANP. De ringenspecialist werd weggestuurd van de Spelen omdat hij alcohol had gebruikt... en overlast had veroorzaakt in het Olympisch dorp. Van Gelder had zich toen al geplaatst voor de finale aan de ringen. Zijn advocaat onderzoekt nog op welke manier de Turner een terugkeer in Rio kan afdwingen. De brandweer krijgt de bosbrand op het Portugese vakantieeiland Madeira moeilijk onder controle. Dat komt door de hitte, de harde wind en een tekort aan brandweermensen. Door de brand zijn er drie doden gevallen. 300 mensen en 3000 bewoners en toeristen zijn geëvacueerd. Er moet een maximum komen aan de kosten van een tweede studie, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. De verschillen zijn nu te groot en daarom kiezen minder studenten voor zo'n tweede opleiding, zegt de Kamer. Zo kost een tweede studie geneeskunde in Maastricht 32.000 euro per jaar en in Utrecht 17.000. Sinds hogescholen en universiteiten zelf de prijs van een tweede studie mogen bepalen, zijn de kosten omhoog gegaan. De politie heeft bij een fouilleeractie in Rotterdam een grote hoeveelheid geld en dure spullen gevonden. Twee mannen werden aangehouden met 8000 euro op zak. Bij een van die twee thuis lag nog eens 88.000 euro. De politie nam ook dure merkschoenen, horloges, sieraden, twee auto's en een geladen vuurwapen in beslag. Tot besluit het weer. Verspreid over het land nog buien, soms met hagel of onweer.